Sommige slachtoffers werden kilometers ver meegesleurd. Zaterdag werden drie doden gevonden. Afgelopen dag kwamen daar nog eens vijf bij. Zeker vier mensen zijn met onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis gebracht. Het Nationale Weerinstituut had wel gewaarschuwd. Omdat er in het gebied een natuurbrand was geweest... nam de bodem bij de canyon nauwelijks water meer op. De koninklijke marechaussee heeft bij Schiphol een man van 35 uit Haarlem opgepakt omdat hij met een drone aan het vliegen was. Het vliegen met drones in de buurt van de luchthaven is verboden omdat dat het vliegverkeer in gevaar kan brengen. De man is overgedragen aan de luchtvaartpolitie en de drone is in beslag genomen. In een woonwijk in Leerdam is een meisje van drie verdronken in een sloot. De peuter werd aan het begin van de avond als vermist opgegeven. Via Burgernet werd opgeroepen naar haar uit te kijken. Een half uur later vonden agenten haar in een sloot tegenover een rij woonhuizen. In het ziekenhuis bleek ze niet meer te redden. Bij een onofficieel referendum in Venezuela is een schietpartij geweest. Volgens de oppositie zijn daarbij zeker twee doden gevallen. Vier mensen zouden gewond zijn. Eerder gooiden gemaskerde mannen al traangas in twee stemlokalen. Het referendum over vervroegde verkiezingen is door de oppositie georganiseerd. Het referendum is niet rechtsgeldig. De oppositie wil vooral het signaal afgeven dat de regering moet aftreden. Het weer. Vannacht trekken enkele buien van noord naar zuid over het land. Het koelt af naar minimaal 10 graden. Overdag in het zuiden nog wat buien. Later overal droog met zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden. En de dagen daarna steeds warmer.